Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Belgische provincie Antwerpen worden de coronaregels opnieuw aangescherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Inwoners moeten s'nachts thuis zijn, behalve als ze bijvoorbeeld moeten werken of naar het ziekenhuis moeten. Individuele contactsporten zijn verboden, teamsporten mogen alleen nog voor minderjarigen. In de meest getroffen gebieden, waaronder de stad Antwerpen, zijn alle evenementen afgelast en moeten fitnesscentra sluiten. Eerder op de dag werd al bekend dat in heel België de zogenoemde sociale bubbel wordt verkleind. De komende maand mag elk gezin met nog maar vijf andere mensen nauw contact hebben. In het IJsselmeer is de afgelopen avond een lichaam gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man die donderdag van een zeilschip overboord sloeg. Omstanders zagen het lichaam bij de sluis aan de Friese kant van de afsluitdijk. De politie onderzoekt nog of het inderdaad gaat om de vermiste man. Hij was enkele kilometers verderop te water geraakt... nadat hij tijdens het zeilen de giek tegen zijn hoofd kreeg. Een zoektocht in de dagen daarna leverde niets op. Garmin bevestigde zijn getroffen door een cyberaanval. Daardoor waren de diensten van het techbedrijf... dat smartwatches en navigatieapparatuur maakt... dagenlang niet te gebruiken. Er zijn bij de aanval geen gebruikersgegevens gestolen of verloren gegaan, zegt Garmin. Steeds meer ouderen komen om het leven bij een fietsongeluk. De afgelopen 20 jaar is het aantal 70-plussers dat op deze manier overleed... toegenomen met 68 procent, meldt het CBS. Dat komt doordat er steeds meer 70-plussers zijn... maar ook doordat ze steeds meer fietsen, mede door de komst van de e-bike. Van alle fietsdoden is meer dan de helft 70 jaar of ouder. Onder alle andere leeftijdsgroepen nam het aantal fietsdoden de afgelopen 20 jaar juist af. Onder jongeren zelfs met 64 procent. Het weer. Vannacht veel bewolking, mogelijk wat regen, minimaal rond 16 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral in het noorden kan ook een bui vallen.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 And it sounds just like a song. I want more berries. And that summer feeling. It's so wonderful and warm. Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I'm gonna recommend her my banana. Your mama say that's the mañana, so me do I ah, saw me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them way. You know say ah, that, so me do it. I ah, me do it, so me do it, so me do it. And girl, tell me, some banana sweet. Them say the length and size the them way. With it, group drop. and we, them say we, them say we. Say la. Me say they, me say they, me say they, me say they, me say they.